C'est bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine Eh, inmiddels is aangeschoven hier zomaar ineens zonder eh, dat we daar verder eh, over afgesproken hebben. Iemand die eerdaags hier wel officieel uitgenodigd gaat worden om zijn tien lievelingsplaten te komen draaien en te komen commentariëren.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 That swing is the thing. Someone pull the lever. Someone pull the string. Cause we've got the fever to swing, swing, swing. The trombones are blowing. And oh, what a sound. The whole world is going around. around. join in the chorus?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 Onder de demonstranten zijn veel jongeren. Maar ook islamitische groepen en mensenrechtenorganisaties hebben zich aangesloten bij het protest. De betoging is net begonnen, er worden nog veel meer mensen verwacht. Mensen komen in opstand vanwege de armoede in Marokko en eisen politieke hervormingen. In Libië hebben moslimleiders de autoriteiten opgeroepen te stoppen met het doodschieten van burgers. Gisteren zijn mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen in de havenstad Benghazi. Veiligheidstroepen openden toen het vuur op demonstranten. De betogers eisen het vertrek van kolonel Gaddafi. In Bahrein hebben duizenden demonstranten de nacht doorgebracht op het centrale plein in de hoofdstad Manama. De kroonprins van Bahrein heeft gezegd dat hij gesprekken gaat voeren met de oppositie. In Egypte zijn alle banken weer opengegaan. Vanwege de vele stakingen zijn ze bijna een week dicht geweest. De Egyptische legerleiding heeft staken verboden omdat het schadelijk zou zijn voor de economie en de nationale veiligheid. Werknemers in de publieke sector eisten een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden. Bij een verkeersongeluk in Nederhorstenberg zijn de afgelopen nacht twee mannen van 24 en 26 om het leven gekomen. Hun auto reed rond twee uur door nog onbekende oorzaak tegen een boom in het centrum van de Noord-Hollandse plaats. De politie houdt er rekening mee dat de chauffeur te hard heeft gereden en de macht over het stuur is verloren. In een hotel langs de A4 bij Hoofddorp is vanmorgen een vrouw doodgeschoten. Dat is gebeurd in de lobby van het hotel. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Het weer. De neerslag in het zuiden verdwijnt langzaam. Vanmiddag wordt het overal droog met van het noorden uit wat zon. Het wordt 1 tot 5 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. De komende dagen blijft het droog, vrij zonnig en koud. Dit was het. in